Wat we zien nu in Kenia zijn verschillende dingen. Rivieren inderdaad die buiten hun oevers treden. Eh, we zien hoosbuien, uh, waardoor opeens vloedgolven eh, onder meer ook door Nairobi gaan bij, bij towns we sloppenwijken. Eh, en we zien ook dat er een angst is omdat sommige dammen overvol zijn. En ja, dan is er de angst dat die gaan barsten. Volgens de Keniaanse autoriteiten zijn er minstens 169 mensen omgekomen. Ook zijn er nog bijna 100 mensen vermist. Door het noodweer hebben zo'n 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. Intussen neemt de kritiek op de Keniaanse regering toe. Mensen verwijten de regering dat ze te lang niets hebben gedaan... terwijl ze wel wisten dat het noodweer eraan kwam. Jamel L. gaat in hoger beroep. Die man is veroordeeld voor het doodsteken van een Albert Heijn-medewerker in Den Haag vorig jaar. Kreeg hij tien jaar cel en tbs voor, maar daar gaat hij nu dus aanvechten. In het zuidwesten van Duitsland zijn 30 mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een platte kar. 10 mensen raakten ernstig gewond. Ze stonden op de versierde aanhanger vanwege 1 mei, een feestdag in Duitsland. De platte kar werd getrokken door een trekker toen het misging. Wat er precies is gebeurd weet de Duitse politie nog niet. Mogelijk reed de trekker te snel of was het gewicht op de aanhanger niet gelijk verdeeld. En een zomerse dag vandaag, dat merken ze ook bij een camping in Oud-Marsum in Twente. De reserveringen stromen binnen en van het zwembad wordt al lekker gebruik gemaakt. Het water, eh, hoe is dat? Dat is heerlijk, fantastisch. Is echt een, eh, een heel goed begin voor de dag. We kunnen gewoon echt zien aan de boekingen dat er mooi weer aankomt. Want eh, onze gasten die boeken heel laat. En ja, we, kijken gewoon naar de boekingen en zeggen... hé, er komt mooi weer aan. Dan plonsen we het weerbericht in. Vanavond trekt er alleen halverwege Limburg nog een buitje over.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 Jennifer Nettles en Sugar. Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. En in dit uur heb ik nog voor je klaarstaan twee nummers van het Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat komt nog voorbij. Kortom, van alles en nog wat aan lekkere muziek. Want dat hebben we eigenlijk alleen maar hier, hè? Toch Joop? Zeker weten. Alleen maar lekkere plaatjes. Precies. En over lekkere muziek gesproken. Wat dacht je van de digitale brievenbus? Ze is helaas is ze nummer 2 gewonnen eh, geworden bij Gloortirre. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Het is het Ierse Country Music Competition Festival. Want dat is heel groot in Ierland. En zij is nummer 2 geworden. Maar ze heeft ook een hele gloednieuwe single uit. Dus volgens mij treurt ze niet. Chelsea Evans is dit. En I'm a little bit lonely. I'm a little bit lonely. by myself film. Met nu Americana uit Nederland. Have you seen the girl with magic in her smile? Temptations on her lips, looking at the world with wonder, wonder. in her eyes. She runs around the forest trees. She laughs without restraint, she's free and without worry. Oh, how the people stare while she sends love to them all. What you give, you will get back. Let's plant the seeds of joy. Have you seen the girl with the magic in her smile? Cantations on her lips, how she's looking at the world with wonder. wonder, wonder. In her fade away. As they look at her, still feeling deeply tragic, it's hard to gain some faith as she spreads her love. was Nina Lin en Wonder in Her Eyes. We zoeken toch af en toe hele aparte projecten uit. En de volgende is er ook weer zo eentje. In 1983 kwam een album uit van Kenny Rogers... waarop de nummers die erop staan geschreven zijn door Barry Kip. En Maurice Kip heeft daar ook nog een handje in gehad. Je gaat naar het titelnummer luisteren. Dit is Eyes That See in the Dark. share your dream. I'll show you love. zei het al, een heel speciaal project. 1983, Kenny Rogers album Eyes That See in the Dark. En je hoorde het titelnummer en heb je de jongens ook herkend? Natuurlijk, de Bee Gees zongen er ook op mee. Och, wat klinkt dat toch lekker. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat. Daarvoor gaan we naar het origineel uit 1975. En ik heb een coverversie van dat nummer uitgezocht voor je uit 2020. Van de Muppets tot dan Kenny Rogers die je net hoorde. Samen met Dottie West, want die maakte er een duet van. Er zijn zoveel verschillende versies van. Het origineel is van B.G. Thomas. En in 2020 nam Mandy Barnett de Nashville Songbook op en op dat album staat dus ook dit nummer. En dat is een hele lange titel, dus daar komt hij. Hey, won't you play another Somebody Done Somebody Wrong song? Dit is de Nashville Spiegelplaat. It's lonely out tonight And the feeling just got right For a brand new love song Somebody done somebody wrong song another somebody done somebody wrong song and make me feel at home while I miss my baby while I miss my baby so play play for me a sad melody so sad that it that's gone wrong. Cause I don't my baby five-piece bands living rock and roll. The sound of that old TV bird deeply touched his soul. The dream was flying high on all the weekend nights. And three chords and the devil were enough to make it right. Yes, three chords and devil and riding with the blues. sweating blood and tears and paying all his dues. By the road that's long and hard from a nickel to a dime. But three chords and the devil were enough to make it right. standing in the lights He could measure with the best If only he could play What lives inside his head He isn't getting younger And the time is passing by But three chords and the devil Are enough to make it right heb je hem herkend. George Baker en Three Chords and the Devil. George Baker? Ja, George Die van uh, Una Paloma? die, die? heeft volgens mij een jaar of twee geleden ook een Americana album opgenomen. En volgens mij met dezelfde titel. En dat draaiden we dus nu net uh, nou ja, het titelnummer van. Briljant. Ja, briljant hè. Dat vond ik ook. Wat ook heel briljant is, is de muziek van, Kelly <laughs> van Kelly Clarkson. Dit is Mr. Know It All. Mr. Know It All, you, you think you know it don't know a thing at all, ain't it? Ain't it something, y'all? When somebody tells you something about you, that they know you more than you do, so you take it Show. now We Going? Je hoorde Luke Bryan en Where Are We Going? Nou, hier bij de National Radio Show gaan we nog nergens naartoe... want we hebben nog een aantal nummers voor je klaarstaan. Zoals de laatste inzending van de digitale brievenbus deze week. Daarvoor gaan we naar Amerika voor de met heel veel awards al bekroonde... Texas Country Music Band Kim Folks. Ze hebben een nieuwe single uit en die heet My Kind of Weather. life, baby. If he brings you happiness, then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all. if he ever breaks your heart, if the teardrop ever starts, I'll be there before the next teardrop falls.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 even terug in de tijd. Dat deden we met Freddy Fender en Before the oh, Next ik Teardrop Zo lekker. Ja, dat weet ik. Je was oh. lekker aan het meezingen, in oh. hoor. Oh, maar dat maakt niet uit. Geen probleem. Ik zou het nooit meer doen. Nee hoor, dat maakt niet uit. Want ik heb volgens mij je oor al volgeblazen met een aantal nummers die op de playlist <laughs> stonden deze week. Goed, eh, het is tijd voor Bluegrass geworden. En dan wel een heel speciaal nummer. Want het zijn drie toch hele grote namen op één single. Het nummer werd ooit op de plaat gezet voor het eerst door Joni Mitchell. Maar dit is de versie van komen ze Dolly Parton, Judy Collins en Rhonda Vincent. Dit is Both Sides Now. current and classic country music. Nashville 1981 brachten de mannen van de Oak Ridge Boys het album Fancy Free uit. En daar staat dit nummer op. Elvira, wat natuurlijk voor het eerst in 1966, zo eh, bijna 58 jaar geleden, uitgebracht werd door Dallas Frazier. Ik heb nog twee nummers van het Spotlight album voor je klaarstaan. Jawel, en Bluegrass fans, daar komt hij weer hoor. Het is het album Colors van Carly Arrowwood. Je hoort achter elkaar Silas en Cora en daarna This Mess We Made. Spotlight album. High on a mountain, around 1843 senses. Her father looked in disbelief, and he cried out in repentance when he saw Cora laying at his feet. You can't Light Album. was laatste nummers van het Spotlight-album komt er alweer bijna een einde aan onze show. Ja, zeker weten. Ik zeg alvast iedereen uh, dankjewel voor het luisteren. Joop, jij natuurlijk ook bedankt weer. Yep. En we sluiten af met Tim McGraw en I Called Mama. Tot volgende week. Bye bye. Got a call from a friend about a friend It's some news no one ever wants to hear. It hit me like a punch, and took my breath. He was just getting into his best years. Yes, something like that'll shake you up, wake you up. So I stopped off at a Texaco, bought a Slim Jim and the Coke camped out by the water just to watch that river flow. Grabbed my guitar from the backseat, wrote a song just for me. And I sung it for the blue sky and a couple live oak trees. I thought of home, grabbed my phone from my pocket. And I called mama times and she picked up. I can always hear her smile when I call. I just called to tell you that I loved you. I was missing you and dad and home, that's all. I got to really thinking this morning about what's important. down out by the water just to watch that river flow.